Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof heeft zijn eerste hot mic moment gehad. Zojuist werd er in de Tweede Kamer verder gepraat over de Prinsjesdagplannen. Meerdere partijen gaven aan dat ze eerst meer stukken wilden hebben van het kabinet over de asielcrisiswet. Het debat werd stilgelegd, zodat het kabinet die informatie bij elkaar kon zoeken. Je hoort op de achtergrond duidelijk dat de premier daar niet zo'n zin in had. Ik voel ook wel iets voor de gedachte om eh, bijvoorbeeld een half uur te schorsen tot twaalf uur en dan te kijken eh, wat de minister-president eh, heeft weten te produceren jongen, jongen, jongen. Zal ik dat maar even doen? Ja, werkelijk niet te geloven, zegt hij. Nou, als het goed is, heeft hij de stukken dus nu bij elkaar gezocht... en gaat het debat rond deze tijd dus weer verder. ING stopt met geld lenen aan sommige olie- en gasbedrijven. Het gaat niet om de grote jongens, als BP en Shell... maar om bedrijven die nieuw zijn en alleen nog maar olie en gas willen oppompen. ING wil in de toekomst, met het oog op het klimaat, helemaal geen zaken meer doen met dat soort bedrijven. En het is een vettige, vieze boel op de A2. De snelweg is dicht tussen Kerkdriel en Sint-Michels-Gestel omdat er slachtafval ligt. En daardoor is de weg nu spekglad. En Rijkswaterstaat weet niet waardoor dat spul op de A2 ligt. En dan nog dit. Een man in de Amerikaanse staat Californië is er eindelijk achter waarom zijn energierekening zo hoog was. hij deed jarenlang van alles om maar stroom te besparen, maar zonder resultaat. En nu is duidelijk geworden waarom die rekening steeds zo hoog was. Every day that I go to work, I turn these breakers off even after I turned off my breakers, I, I, was I kept going outside to check my meter to see if it was still running, and it was still running, and I couldn't believe it. Then I said, I'm not looking at my meter. This is somebody else's meter. Ja, hij bleek dus jarenlang ook de energierekening van zijn buren te betalen. 18 jaar lang in totaal. Nou, de energieleverancier heeft nu sorry gezegd en zegt het goed te gaan maken met de man. Het weer dan nog. Nu op veel plekken nog grijs en mistig. Vanmiddag trekt het steeds verder open. En is er net als gisteren veel zon bij maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 We're en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag gaan de algemene beschouwingen meteen weer verder. Het debat werd vrijwel direct na aanvang geschorst... omdat de Kamer eerst duidelijkheid wil over de asielplannen van het kabinet. In Utrecht stopt studentenhuisvestingsorganisatie SSH per direct met hospiteren in alle nieuwbouwcomplexen. SSH wil door te stoppen met hospiteren studenten een eerlijkere kans geven op een kamer. Ze komen nu op een wachtlijst, alleen is de wachttijd wel 3,5 jaar in Utrecht. De Johannes Vermeerprijs gaat dit jaar unaniem naar kinderboekenschrijver Marit Turnquist. Volgens de jury is Turnquist heel goed in het oproepen van emoties in woord en beeld. Het weer zonnig en het wordt 22 tot 24 graden en het blijft droog.